Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Paul Blokkenhuis van Volksgezondheid wil zo snel mogelijk een besluit nemen... over het aanpassen van het telefoonnummer van de zelfmoordpreventielijn. Een jonge vrouw uit Winschoten pleegde zelfmoord nadat ze volgens haar familie... tevergeefs probeerde de lijn te bereiken via het nummer 113. Maar het juiste nummer is 0900 0113. CDA, PvdA en D66 hebben Kamervragen gesteld. De Raad voor de Kinderbescherming is er de eerste vier maanden van dit jaar... niet in geslaagd de wachtlijst in te korten. Eind april waren er bijna 2800 kinderen... die langer dan 10 dagen op een onderzoek bij de kinderbescherming moesten wachten. Het streven om dat in januari tot maximaal 750 terug te, brengen... is volgens de Inspectie Gezondheid en Jeugd... en de Inspectie Justitie en Veiligheid niet meer haalbaar. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de kinderen op de wachtlijst... en vragen zich af hoe de Raad de wachtlijst gaat aanpakken. De Inktspotprijs, de onderscheiding voor de beste politieke tekening van het jaar... is gewonnen door Herman van Bostelen van het cartoonistencollectief Gorilla. Dat heeft de jury zojuist bekendgemaakt. Volgens de jury is de winnende tekening, de tralies van Trump... een visuele woordspeling op de Latijns-Amerikaanse migrantenkinderen... die aan de zuidgrens van de VS werden opgepakt. De tekening verscheen in De Groene Amsterdammer. En de gemeente Den Helder mag een huiseigenaar van 82 verplichten... om haar huis over te laten schilderen. Dat heeft de rechtbank vanmiddag geoordeeld. Mevrouw van Amersfoort schilderde haar huis appeltjesgroen... maar de buren vinden dat maar niks. Als de zon op de gevel schijnt, hebben zij last van een groene gloed. Volgens de gemeente is de kleur in strijd met het welstandsbeleid... en moet de bewoonster haar huis deze maand nog overschilderen... met een minder opvallende kleur. De rechter geeft de gemeente vandaag gelijk... omdat de kleur groen buitensporig afwijkt. En dan het weer. Een regengebied trekt vanuit het zuidwesten over het land. Het is 17 tot 21 graden. Vanavond klaart het weer op. Morgen wisselen bewolking en vooral buien elkaar af. Het wordt dan zo'n 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB. In de regio Noord-Holland staat ruim 220 kilometer file. Het slechte weer en ongelukken zorgen voor een behoorlijk drukke avondspits. Ik noem de files met eh, meer dan eh, een kwartier vertraging. Een half uur extra nu voor de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breuken en Utrecht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Knopen de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoudendorp ook ruim een kwartier. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Vels een kwartier... van Alkmaar naar Diemen. Tussen Bad Hoefdorp en af het AMC bijna een half uur extra reistijd. Dik een kwartier op de A10, de ring Amsterdam... tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Buitenveldert richting knooppunt Amstel. En tussen Amsterdam-Buitenveldert en Landsmeer... 20 minuten vertraging richting knooppunt Koenplein.